Zes uur. Marnix Sampers eh, met het NOS-journaal. Ook in de Amerikaanse staat Arizona worden migrantenkinderen slecht behandeld in een opvangcentrum, blijkt uit onderzoek van nieuwszender NBC. Eerder ontstond ophef over misstanden in centra in Texas. Ook in Arizona hebben de kinderen weinig ruimte om te slapen, geen schone kleren of een douche en mogelijk is er ook sprake van seksueel misbruik. De Britse premierskandidaat Boris Johnson sluit niet uit dat hij het parlement tijdelijk naar huis stuurt... om er een no-deal brexit doorheen te drukken. Dat zei hij tijdens een televisiedebat met de andere kandidaat... minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt. De leden van de conservatieve partij mogen deze dagen stemmen... wie de nieuwe partijleider en dus premier wordt. Over twee weken volgt de uitslag. De inlichtingendienst IVD doet voorlopig geen aangifte tegen Volkskrant-journalist Huib Modderkolk. Dat heeft minister Ollongren laten weten aan de hoofdredactie. Morgen dient een kort geding over een nieuw boek van Modderkolk... waarin volgens de IVD enkele woorden staan die een bron in gevaar kunnen brengen. Een Utrechtse hoofdagent heeft als corrupt contact gewerkt... voor de bende van de voortvluchtige crimineel Ridouan T. Dat meldt het AD op basis van een verklaring van kroongetuige Nabil B. De Utrechtse agent zou in de politiesysteem hebben gezocht naar bepaalde personen of foto's. De politie bevestigt het krantenbericht niet. Vandaag begint de rechtszaak tegen Ridouan T. De politie heeft de man uit Venlo opgepakt voor brandstichting in zijn eigen appartement. De brand begon gistermiddag en de man was sindsdien spoorloos. Hij was er vandoor gegaan in een auto en een zoektocht met onder meer een politiehelikopter leverde niets op. Afgelopen nacht werd de man alsnog aangehouden in Venlo. De brand in het complex was snel onder controle. Niemand raakte gewond. Het weer bewolkt en vanuit het westen lichte regen. Later op de dag breidt de regen zich uit. Het wordt 18 tot 22 graden.